12 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het aantal regio's in Nederland die als zorgelijk worden gezien vanwege het aantal coronabesmettingen dreigt deze week meer dan te verdubbelen. Dat zei premier Rutte in het Tweede Kamer coronadebat dat nu aan de gang is. Rutte verwacht dat er zeker acht regio's bijkomen. Welke dat zijn, zei hij niet. Nu zijn er nog zes zorgelijke regio's met strengere regels. Daar moet de horeca bijvoorbeeld eerder sluiten. En is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 100 naar 50. Maar volgens Rutte zullen die maatregelen waarschijnlijk niet genoeg zijn om een tweede golf te voorkomen. In datzelfde debat gaf minister De Jonge toe dat niet iedereen die dat wil zich nu kan laten testen. Hij zei dat hij er alles aan heeft gedaan om de capaciteit verder op te schalen, maar dat het een ingewikkeld probleem is. Op dit moment worden dagelijks zo'n 38.000 mensen getest op corona, maar dat is niet genoeg. Volgens de jongen was het tot half augustus nog rustig, maar daarna ging de vraag ineens enorm omhoog. De oppositie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over... voor de recente aanpak van de coronacrisis door het kabinet. PVV, SP, GroenLinks en PvdA noemen het onbegrijpelijk... dat Nederland niet klaar is voor de tweede golf... die nu lijkt te zijn begonnen. De partijen zijn ook boos dat zorgverleners in de ouderenzorg zonder beschermingsmiddelen aan het werk moesten. Het RIVM paste vorige maand stilzwijgend de richtlijnen aan voor het gebruik van mondkapjes in de ouderenzorg. In Nieuwsuur zei Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg... dat als komende vrijdag blijkt dat de nieuwe coronamaatregelen niet leiden tot een daling van het aantal besmettingen... er strengere maatregelen moeten komen. Kuipers zegt dat als er geen effect zichtbaar is... de maatregelen zo lokaal en gericht mogelijk moeten worden aangescherpt. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 10. Morgen start zonnig, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er een bui vallen.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 Laat hem staan op ZFM. Here comes, here comes the power. The power. Kus nodig heeft, nodig heeft. is dit. ZFM. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. money. Zandvoort.